en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NL. Justitie in Griekenland gaat onderzoek doen naar ongeveer 2000 Grieken met een Zwitserse bankrekening... die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking. Dat meldt de Griekse televisie. De rekeninghouders staan op een lijst die twee jaar geleden naar buiten kwam... via een werknemer van een Britse zakenbank. De Griekse regering deed er aanvankelijk niets mee. De huidige regering staat onder zware druk, ook van de eigen bevolking... om belastingontduiking van rijken aan te pakken. Veel energiebedrijven vragen een borgsom aan klanten die schulden hebben, meldt het consumentenprogramma Kassa. Bijna alle energiebedrijven laten nieuwe klanten screenen op kredietwaardigheid. Mensen die schulden hebben of op een andere manier een financieel risico vormen... moeten een waarborgsom betalen voordat ze gas en elektriciteit krijgen. Dat bedrag kan oplopen tot 1000 euro, wat voor sommige mensen niet te betalen is. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat onderzoeken of de energiebedrijven zich daarmee onttrekken aan hun wettelijke plicht om alle klanten te accepteren. De 3FM-actie Serious Request heeft in vier dagen tijd al 4,3 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim twee keer zoveel als vorig jaar op hetzelfde moment. Vanuit het Glazen Huis in Enschede zamelen drie dj's van 3FM geld in voor de strijd tegen babysterfte. In ruil voor een donatie worden verzoekplaten gedraaid en in het hele land worden inzamelingsacties georganiseerd. Zo leverde een actie van een bakker 90.000 euro op. Er is ook een veiling op internet. Daar is al 3.500 euro geboden voor een ontmoeting met Diederik Samson. Ruim 6.000 euro voor een bedrijfsfeest bij Golden Tulip. En 18.000 euro voor een eigen sterreclame. Het weer, vanavond en vannacht blijft het stevig doorregenen.